Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Turkse Irak en Azerbeidzjan. Sommige van hen zouden verschillende keren in conflictgebieden in Syrië zijn geweest. De 40 verdachten werden gearresteerd bij gelijktijdige invallen op 23 adressen in Istanbul. Turkije is de afgelopen tijd getroffen door een serie aanslagen waar IS of Koerdische terroristen achter zaten. Het Turkse leger deed vorige maand een inval in Syrië, onder meer om terroristen uit het grensgebied te verjagen. Enkele gevechtsvliegtuigen hebben vier wijken van de Noord-Syrische stad Aleppo aangevallen die in handen zijn van opstandelingen. Daarbij zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Het is voor het eerst dat de stad is aangevallen sinds bijna een week geleden een staakt het vuren inging. Rusland heeft vanavond gezegd dat het bestand de afgelopen 24 uur 50 keer is geschonden. Moskou zegt dat bijna alle schendingen door de opstandelingen zijn gepleegd. Het zomercarnaval in Rotterdam is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Op de lijst staan nu 100 Nederlandse tradities. Zomercarnaval in Rotterdam is een meerdaagse evenement dat sinds 1984 bestaat en jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt. Hoogtepunt is de straatparade op zaterdag dwars door Rotterdam. Archeologen hebben in Japan de oudste vishaken ter wereld gevonden. Ze lagen in een grot op het eiland Okinawa en zijn naar schatting 23.000 jaar oud. De haakjes zijn gemaakt van het huis van een zeeslak. Uit de vondst maken de archeologen op dat vistechnieken al veel langer bestaan dan gedacht... en op meer plaatsen in de wereld werden gebruikt. Het weer vannacht droog en rustig. Het koelt af naar zo'n 16 graden aan zee tot land, maart soms onder de 10 graden. En daar kan ook nevel of mist ontstaan.